Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De wapenstilstand in Gaza lijkt stand te houden. De afgelopen drie dagen bombardeerde Israël doelen van de terreurbeweging Islamitische Jihad op de Gazastrook... en schoot die club raketten richting Israël. Gisteravond werden beide kanten het eens over een staakt het vuren, zegt correspondent Ties Brok. Om 7 uur zou die wapenstilstand ingaan. Maar toen was er nog een eh, flink salvo raketten en ook bombardementen later eh, op Gaza. Maar eh, vanaf half elf was het ongeveer rustig en dat is het gebleven sindsdien, vannacht en ook vanmiddag en vanochtend. Israël belooft de grensovergangen met Gaza vandaag deels te heropenen en als het rustig blijft gaan de grenzen later volledig open. De politie in Nijmegen heeft op een man geschoten. Agenten kregen een melding dat er een gewapende man in een gebouw zou zijn. De man luisterde niet naar de aanwijzingen en werkte niet mee aan zijn arrestatie... waarna de politie op hem schoot. De man raakte daarbij gewond. De grootste vliegmaatschappij van Australië wil ook dat de hoge bazen tijdelijk de handen uit de mouwen steken. Qantas heeft de leidinggevende gevraagd om drie maanden fulltime bij de koffers te gaan werken. Ze hopen zo iets aan het personeelstekort te doen. Dit hoor je deze week veel in Maastricht. Want snelschrijvers uit de hele wereld zijn bij elkaar gekomen... om de nieuwste kneepjes uit het vak te delen. Snelschrijvers worden ingehuurd door bijvoorbeeld scholen of bedrijven... zodat doven of slechthorenden live kunnen meelezen wat er wordt gezegd. Wim uit Weert is kampioen snelschrijven en hij heeft een geheim wapen. In mijn geval is het zo dat ik een, eh, een speciaal toetsenbord gebruik. Dat heet Velotype. En met dat toetsenbord kun je eh, hele lettergrepen en woorden ineens typen. En als snelschrijver moet je zo snel typen dat je eigenlijk nou nauwelijks doorhebt wat je net hebt opgeschreven. I can't remember anything. There are some numbers about Germany, Great Britain. If I start thinking about the meaning, uh, I lose the concentration. Krijg nog het weer. zonnewolken wolken bij 22 tot 26 graden. Morgen veel zon, dan maximaal 29 graden.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 Ik weet al lang dat jij niet eerlijk bent. Ik kan je niet vertrouwen. Ik moet nu kiezen voor mijn eigen weg. En nog één ding moet je weten ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf. Je ziet het hele leven als een spel. Je zegt alleen maar dat je verder bent Dat moet je zelf weten Maar weet dat jij niet meer zo helder bent. Jij hebt geen geweten je ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf. Je ziet het hele leven als een spel. Ik gaf je alles, je gaf minder dan de helft.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 Light. Don't think I have from the flame I kinda lost I'm almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass And I try to find a light to The dawn after the darkest dusk again Are you out of your mind? Don't you dare fall behind see. the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind?